gemaakt. De zware regenval is de finale van het weekbal in Panama met grote vertraging begonnen. De wedstrijd tussen Nederland en Cuba zou om middernacht Nederlandse tijd beginnen. Maar de eerste bal werd uiteindelijk pas om 4 uur gegooid. Het weer, eerst wat mist, maar al snel veel zon, middeltemperatuur rond 13 graden.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 Tot nu toe was Oranje niet verder gekomen dan de vierde plaats. De Nederlandse punten werden gescoord door Sidney de Jong en Kurt Smith. De ploeg van bondscoach Brian Farley had in de groepsfase Cuba, dat 25 keer wereldkampioen is geweest, al verrassend verslagen. De finale van het WK honkbal in Panama-stad was vanwege de regen met 4 uur vertraging begonnen. De Occupy-manifestaties tegen de uitwassen van het kapitalisme zijn in Rome en New York uitgelopen op gewelddadigheden. In Rome gebruikte de ME traangas en waterkanonnen om de massa te verjagen. Zeker zeven mensen raakten gewond en zo'n 20 mensen werden gearresteerd. Op Times Square in New York kwam het ook tot botsingen tussen de politie en betogers. Daar vielen ook gewonden en werden zeven actievoerders opgepakt. In 82 landen, waaronder Nederland, worden Occupy-manifestaties gehouden. In Frankrijk wordt vandaag de tweede en beslissende ronde gehouden in de verkiezing van een socialistische presidentskandidaat. De strijd gaat tussen oud-partijleider François Hollande en de huidige leider van de PS, Martine Aubry. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. Bij een verkeersongeluk bij de grensplaat Bocholt in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten er drie jongeren in een auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg. De bestuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de slachtoffers van het ongeluk bij Bocholt is nog niets bekendgemaakt. Turner Jeffrey Wammers is, op de, is in de WK-finale in Tokio als achtste en laatste geëindigd op het onderdeel sprong. Daardoor is hij niet rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. En moet hij in januari een ticket voor Londen zien te winnen op het Olympisch kwalificatietoernooi. Het goud op de sprong ging naar de Zuid-Korea.